Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was een ex-Jehovah-getuige die gisteravond het vuur opende bij een gebedshuis van de Jehovah's in Hamburg. Bij de schietpartij gisteravond kwamen zeven mensen om. De dader schoot met een semi-automatisch pistool ook zichzelf dood, vertelt correspondent Wouter Zwart. Het gaat om een 35-jarige eh, Duitse man, Philip F. Hij was een voormalig lid van de gemeenschap van Jehovah's Getuigen. Hij heeft de kerk eh, verlaten. Het is nog een beetje onduidelijk of hij dat vrijwillig heeft gedaan... of dat hij uit de kerk is gezet. Eh, naar verluid was het wel gebeurd in een slechte relatie. Ook zou hij mentale problemen hebben. Volgens de politie hadden er veel meer doden kunnen vallen omdat er 50 man binnen was. De Chinese president Xi blijft nog eens vijf jaar de baas van het land. Dat is duidelijk geworden bij het Volkscongres. Echt spannend was het niet voor Xi Jinping. Van de 2952 stemmen kreeg hij er 2952. De politie van Amsterdam heeft twee mannen opgepakt... die iets te maken zouden hebben met een drugslab. Werd gisteren gevonden in een huis aan de Keizersgracht. Agenten vonden daar niet alleen drugs... maar ook van alles wat nodig is voor het maken ervan, zoals vaten. En Orgel Joken maakt haar comeback. Tijdens corona werd ze ineens bekend door de liedjes die ze op haar orgel speelde en op Insta zette. Maar een tijdje geleden werd ze ziek. Er moesten haar ruim 40.000 volgers het even zonder haar melodietjes doen. Maar Joke is nu hersteld en dus zit ze weer achter haar orgel en op Insta. Ik kan nog niet alles, ik kan nog niet zo lang lopen en eh, ook nog niet zo lang achter het keyboard zitten. Maar het komt vast weer goed, want muziek is het fijnste wat je kunt doen. Ik ga nu een klein stukje spelen van Door de Wind van Miss Montreal. heb ik het weer nog. De wind trekt aan en als het bij je regent, dan verandert dat in sneeuw. Er kan een laagje van 2 tot 5 centimeter blijven liggen. Het is een graad of 2. Zaterdag zon, zondag grijs. En het is dit weekend rond de 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Problemen op de A7, de afsluitdijk. De Stevinsluizen staan in storing. De brug is versperd in beide richtingen en het verkeer kan er geen gebruik van maken. Houd rekening met extra reistijd. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren.